7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Treinreizigers kunnen Utrecht Centraal beter mijden, meldt ProRail. De werkzaamheden van het weekend zijn uitgelopen en daardoor rijden er veel minder treinen. Tussen Utrecht en Den Bosch rijden zelfs helemaal geen treinen. De situatie gaat nog zeker enkele uren duren. ProRail is bezig om op Utrecht Centraal het systeem van wissels en sporen aan te passen en te vereenvoudigen. Bij een ernstig ongeluk in Venezuela zijn twee Nederlanders omgekomen, een man en een vrouw. Ook twee andere toeristen en vier Venezolanen overleefden het ongeluk niet. De toeristen hoorden bij een groep die al een maand op reis was in Venezuela. De auto met de toeristen zou frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen zijn gebotst. Hevige regenval en overstromingen hebben in het zuiden van Duitsland immense schade aangericht. Er zijn drie mensen omgekomen. De autoriteiten in Beieren en Baden-Württemberg spreken van een natuurcatastrofe. Een man kwam om het leven in een garage die plotseling vol water liep. Een brandweerman kwam om toen hij iemand probeerde te redden en die persoon is ook omgekomen. Het overleg tussen PostNL en Bpost uit België over een overname door het Belgische bedrijf is op het laatste moment mislukt. De partijen konden het gisteren niet eens worden over de voorwaarden van de overname. Verwacht was dat de Belgen vanmorgen een overnamebod zouden uitbrengen. Vakbond FNV Publiek Belang is hoe dan ook blij dat er duidelijkheid is, zodat onnodige onrust onder medewerkers wordt voorkomen. Nederlanders worden steeds ouder, heeft het CBS uitgerekend. Wie nu 65 is, leeft gemiddeld nog bijna 20 jaar. En dat is ruim vijf jaar langer dan in 1956, toen de AOW werd ingevoerd. Ook de kans om de 100 te halen is fors gestegen. Van elke 100 vrouwen die nu 65 zijn, worden er 600 tegenover drie mannen. Vrouwen worden gemiddeld steeds ouder, maar dat verschil neemt af. Dat komt vooral doordat minder mannen roken en dus ook minder vaak longkanker krijgen. Het weer, veel bewolking met vanuit het oosten van tijd tot tijd stevige buien. In het noordoosten en oosten kans op wat zon en daarom wordt het daar 21 tot 23 graden. Elders wordt het niet warmer dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 everybody earth. <laughs>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 爱？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 da dum dum dum, da dum dum. This place I'm going, no one knows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 da dum dum dum, da dum dum, da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum.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 so Detroit, a lovely city.